uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De ChristenUnie wil dat voortaan alleen nog vuurwerk mag worden afgestoken door plaatselijke vuurwerkclubs. Als die toestemming krijgen van de gemeente, kunnen deze clubs volgens de regeringspartij als enige met vuurwerk het nieuwe jaar inluiden. Sinds de onrustig verlopen jaarwisseling is de discussie over een vuurwerkverbod weer opgeleid. Zo is er voor het eerst een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet praat vandaag over de jaarwisseling. Iran heeft de Verenigde Staten officieel gevraagd om mee te doen aan het onderzoek naar de vliegram bij Teheran. De Boeing die woensdag neerstortte is van Amerikaanse makelij. Het is nog onduidelijk wat Amerikaanse experts kunnen doen in Iran... vanwege de sancties die de VS het land heeft opgelegd. Gisteren zeiden de Canadezen en de Britten dat er bewijs is... dat het toestel is neergeschoten met een afweerraket. Iran spreekt die berichten tegen. Ondanks pogingen van Amsterdam om het toerisme te beperken... blijft het aantal hotelkamers in de hoofdstad toenemen. Volgens de Volkskrant zijn er sinds 2015 nog 7700 kamers bijgekomen. In 2017 werd er in Amsterdam een bouwstop voor hotels ingevoerd. Maar omdat er al vergunningen waren verleend... is er daarna nog veel bijgebouwd. Rijkswaterstaat heeft het schip gevonden dat begin december... een kilometerslang oliespoor achterliet op de IJssel tussen Deventer en Zutphen. De schipper heeft bekend en het Openbaar Ministerie bekijkt of het de man gaat vervolgen. Festivals in Brabant gaan bezoekers die in de tenten roken... voortaan harder aanpakken. Na een waarschuwing kunnen rokers van het festival worden gestuurd. Roken in festivaltenten is verboden... en de boetes kosten de organisatoren veel geld, zeggen ze. Het weer nog. In de ochtend is het regenachtig en bewolkt. In de loop van de middag klaart het op vanuit het westen... met ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 8 graden.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 the word lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Light is in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I. You don't when I do, I do, you do things and I do. I when they, do me, they stop at my Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, so girl, you never have to worry about nothing. You know it's you know you're You just own it, cause fire Show me how to control it, and go ahead, you flip and get higher Girl, I love how you hold it maar put mijn handen. Hold it, Lights down for the one I love right now. We never look better. Forget our friends, girl, I love it when we feel together. Ain't, nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one.